Een voorspoedige start. Mark Hokke met het NOS-journaal. De evacuatie van burgers en rebellen uit het oostelijk deel van de Syrische stad Aleppo is aan het eind van de ochtend stilgelegd. Volgens de Syrische autoriteiten hebben de rebellen de voorwaarden voor het staakt het vuren geschonden. Niet duidelijk is wat precies de aanleiding is voor het stoppen van de evacuatie. Er waren berichten over ontploffingen in de stad. Van alle lidstaten van de Europese Unie was Nederland deze eeuw relatief gezien de grootste netto betaler. Volgens het CBS droeg Nederland tussen 2000 en 2015 gemiddeld ruim 0,4 van het bruto nationaal inkomen af. Afgelopen jaar droeg Nederland 2,5 miljard euro meer af dan de EU hier investeerde. Alle Oost-Europese lidstaten en bijna alle zuidelijke landen kregen juist veel meer geld uit Brussel. De 27-jarige Brit die was aangehouden in verband met de moord op ex-crimineel Martin Kokke is weer vrijgelaten. Hij blijft volgens het Openbaar Ministerie wel verdachte in de zaak, maar wordt op dit moment niet voorgeleid. Kok werd vorige week op een parkeerplaats in Laren doodgeschoten. De schaapherder is vanaf nu officieel onderdeel van de Nederlandse cultuur. De herders met traditionele landschaaprassen zijn toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. De aanvraag was gedaan door het Gilde van Traditionele Schaapherders. Door de plaatsing op de lijst van immaterieel erfgoed moet het ambacht van schaapherder behouden blijven. Nederlanders moeten een dubbele nationaliteit kunnen hebben. Om dat mogelijk te maken dienen D66 en PvdA vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Nederlanders in het buitenland kunnen nu hun Nederlandse nationaliteit verliezen als ze een nieuwe nationaliteit aannemen, zonder dat ze daarvan op de hoogte worden gesteld. En andersom kunnen sommige Nederlanders juist geen afstand doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Het weer, vooral in het midden, westen en zuiden, hangt lage bewolking.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 Want zo is het toch, Henny? Ja, heel veel. Nou, het zal toch wel zo'n beetje het laatste sportweekend zijn, Henny. Voor de feestdagen, denk ik. Lijkt mij wel. Ja, Hoewel Joop van Nes gaat altijd door, hoor. <laughs> Onze gast van vandaag... We gaan even de sportkranten doornemen, ja. want uh, Joop en ik hadden gisteravond een slechte avond. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. maar uit, maar op. Schande, gewoon schande. Hou eens op, hond. Sorry eh, mensen, maar uh, er loopt hier een hond rond. En, uh... oh, is niet zomaar een hond, dat, oh. is, de sportstudio-hond. <laughs> Sasha heet ze. Wat is er gisteravond gebeurd? Ik heb het even gemist, want ik, een, ik was een feestje aan het vieren. Wat is er gebeurd? Ajax speelde dus bij Cambuur. Ja. Deed dat met veel jeugdspelers. En die waren niet zo gelukkig gisteravond. En na afloop, en dat Joop, daar zijn we het over eens... Ja. kwam de trainer met een verwoestend verhaal over zijn spelers. Maar ik denk dat hij verwoestender over zichzelf had moeten Ja, hij had in eerste instantie met andere eh, elftal moeten beginnen, denk ik. Ja. En eh, dan is de wedstrijd natuurlijk van komende zondag tegen PSV natuurlijk van levensbelang, laten we eerlijk zijn. Maar ehm, het, is Ajax, vind ik. Eh, ik vind het een schande voor Ajax dat ze nu al eruit geknikkerd zijn door een eh, eerste divisieclub. Lachelijk. Onderschatting dus. Mm, mm, weet ik niet. Ik denk, dat, dat, ze niet, niet, niet beter kunnen eigenlijk. Maar dat er wel betere spelers zijn. En die heeft hij rust gegeven. Ja, kijk, die, die, die, de, Colombiaan, dat... die Colombiaan in de spits staat, die raakt dus echt geen bal. Ja, nou, helemaal niks. En dat is, dat is vreselijk. En dan laat hij hem gewoon staan, 90 ja, minuten Ja, ja, had er lang af moeten. Absoluut. Ik heb een half zakje. Hallo, we zitten in de <laughs> uitzending, eh, Jaap van der Meij. Eh, een beetje over thee uh, kleunen hier. Kom op. Gewoon aandacht voor de uitzending, Jaapie. excuse Heb je genoten gisteren van Ajax? Nou, genoten is een groot woord. Ik heb eh, naar aanzien gekeken. In de eerste twee goals wat er viel was ging veel te makkelijk. Je verdediging stond te slapen. Dijks zat aan de andere kant te dekken. Dijks erin staat. Heeft, eh, Pelle hadden we natuurlijk vorige week in de uitzending. Heeft hij gespeeld? Ja, en die heeft gescoord. Hij scoorde. En ik moet je zeggen, hij was een van de betere. Eh, hij werd in ieder geval een man te passeren aan de rechterkant. Maar ik vind hem eigenlijk op het middenveld nog beter. Maar ja, daar hebben we er te veel van. bij. Maar een B-team dat gisteravond verliest... brengt dus nu de A-ploeg in de knel. Want nou staat er natuurlijk een heleboel, heleboel druk op die wedstrijd zondag. Hè? Ja, klopt. Wat denken jullie? Wat denk jij, Ron? Ja, met het huidige PSV, ehm, dat toch echt wel een beetje de weg kwijt is... zou het moeten kunnen natuurlijk. Het Ajax zoals het, eh, de hoofdmacht, laten we dan de, de topspelers allemaal even inzetten. Dan zou dat moeten kunnen. Jos? Ja, ik, eh, ik, ik, sluit me hierbij aan. Ik denk dat, eh, dat Ajax inderdaad in staat moet zijn om PSV te verslaan. Zeker onder de huidige omstandigheden. Joop? Ik denk het ook. Maar ik denk ook dat het tijd wordt voor een andere trainer daar. Dat duidelijk is. Nu al. Ben je het mee eens? <laughs> nou, Peter Bos maakt soms rare keuzes. Zoals gisteren met de wedstrijd eh, tegen Cambuur. Ze dus, eh, laat Cachera staan, terwijl Cachera geen bal heeft geraakt in de eerste helft. Geen bal gekregen heeft. Hij krijgt één schaduw en hij gaat drie meter naar links, naar rechts. En als Dolberg inkwam... Maar zo ken, zo ik nog wel een paar trainers. Hè. de loopt er eh, af en toe... bij HFC staan er ook spelers... <laughs> Die, waarvan ik ook wel eens denk van... waarom staan die er iedere keer weer in? Ja. Nou, ik vind het eigenlijk heel kwalijk dat eh, trainers die dan naar een club gaan en spelers meenemen... die spelers altijd laten spelen. En de spelers uit de eigen club, de jeugd, die komen niet aan, aan bod. En dat is inderdaad bij HFC, daar, want daar doel je op, ook zo. Ja. Hij speelt de Visser, die hebben ze bij Ajax zaterdag weggehaald. Hij kan echt geen paas laten aankomen. Hij loopt continu lucht te dekken, maar hij staat er iedere week de hele wedstrijd in. Ja, ja ik ga niet meer kijken. Ik erg me dood aan, dat gedoe. Maar goed, jij bent er morgen niet. Maar wat verwacht jij dan van zondag? Ik weet het niet. Kijk, het is een van de moeilijkste tegenstanders voor Ajax. PSV <coughs> is rotploeg. Ja, maar, maar toch echt wel de weg kwijt hoor, momenteel. Wat ja, dat betreft, maar dat eh. juist in zo'n wedstrijd kan dat omslaan hè? Ja, maar als je, als je toch al nu zo'n lange tijd niet eh, eh, dat spel meer vindt denk ik niet dat je dat nu tegen Ajax plotseling wel gaat vinden. Dat, dat niet nou, zou ik hoop dat jullie allemaal gelijk hebben en dat eh, kwart voor vijf eh, geen auto op de weg zit. Want dat gaat <laughs> natuurlijk toch gebeuren. Ja. Ik wil naar een ander eh, dingetje uit het voetbal, jongens. Feyenoord draait natuurlijk als een tierenlier, scoort als een gek. Hm. Gaan ze het worden? Nou, die gaan nog wel ergens tegenaan lopen, hoor, denk ik. Hou je niet vol, hè? Nee. nee. Daar zijn ze... Ben ik, ben ik mee wat denk jij? Ik denk nou, zeker ik, dat... gun, eh, het, Feyenoord wel zo brand, eens een keer... om eh, ook eens een keer eh, goed, goed het seizoen af te ronden. Mhm. Ben jij van de andere kant van de tafel gezit Als je ja, ik, ik, ben, ik ben geen Feyenoord-fan. dat moet ik oh. eigenlijk helemaal niet zeggen. Ik vind Ajax gewoon altijd veel leuker dan naar kijken. Geen, gaat het ook je mag de naam ook niet noemen. Je hebt het over 010 hier. Oh, oké. Okay, nou, 010. <laughs> nee, maar ik denk ook... Wat je zegt, ze lopen echt ongetwijfeld toch tegen een paar dingetjes aan. Jawel. Um, Misschien is het wel zelfs zo dat je eh, op een gegeven moment kan spreken dat ze naast hun schoenen gaan lopen. Nou, dat, deed, dat deed Ajax. Ja, maar dat kan, kan, gewoon niet meer. Dus. Eh, ja, ja, misschien zijn ze op tijd wakker. Ja. Maar goed, u begrijpt wel, beste luisteraar... dat het hier eh, volkomen onafhankelijke journalistiek wordt bedreven. Ja, we zijn, uh, we zijn horen, en wederhoor. <laughs> nou, laten we dan over de journalistiek gesproken... even naar die andere club gaan waar het op het ogenblik groot gedonder is. Namelijk ADO. Adieu. Ja. Jongens, wat gebeurt er allemaal? hebben jullie het gevolgd gisteren? Nee. Nou, er was dus een, een proces gaande. En, eh, Hoe is dat afgelopen? Ja, met Wang. Hè? Met Wang. Ja. ja. Oh, en, en, en is nou, weer teruggedraaid? Het is weer teruggedraaid. Nu wordt er maandag weer een, een, een beslissing genomen. Eh, ze staan onder verscherpt toezicht eh, van de KNVB. De advocaat van Wang wist nergens van. Het is een zooitje. Ik heb de meneer gisteren trouwens ontmoet. Eh, ik heb de meneer gisteren ontmoet in, eh, in de, bij, bij, eh, bij Pauw. Wie is die, van, van, van, van, ADO. Die, die meneer die verantwoordelijk is daarvoor... ja, hoe zeg je dat? leidingorganisatie. ik weet niet. Ik kan ook niet even op zijn naam komen, maar in ieder geval eh, had hij een heel eh, verhaal in, eh, tijdens de uitzending van Pauw... dat die meneer Wang nog wel eens een lelijke pijp zou kunnen gaan roken. Want inmiddels zijn die aandelen enorm gekelderd. En, en hij heeft geloof ik iets van 10 miljoen heeft hij erin gestoken. En, hij, heeft voor 10 miljoen overgenomen. Daarnaast heeft hij nog geld betaald aan ADO. Ja. je hebt het trouwens over die man die bij Swansea schat en schatrijk is geworden. Een eh, behangwinkel heeft Ja, precies. Die bedoel ik, ja. ja. En eh, die heeft nu gezegd, ja, we moeten gewoon als de mannen die het altijd zo goed voor hebben met ADO, moeten we de koppen bij elkaar steken. En dan met eh, supporters gaan we gewoon zelf die aandelen overnemen. Ja, dat is een goede oplossing. Dat, hij is miljonair geworden bij Swansea door daar die club ook met een aantal mensen over te nemen. Mm en dat zou bij ADO heel goed kunnen. Want met meneer Wang gaat het niet redden. Gaan we het niet redden. ik hoorde ook dat eh, een groot deel van de financiële debacle is ontstaan... vanwege het feit dat hij een hele hoop eh, eh, travel en expenses... onkosten van zijn eigen bedrijf wegsluist via, via ADO. En dat schijnt echt in de 4, 5 ton te lopen. Ja. ja dan kun je als club natuurlijk niet tegenop. Dat is een einde oefening. Ja. Dat kan gewoon niet. Eh, het is, oh, trouwens, daar, zitten dus natuurlijk ook eh, Toet en Jansma. En zolang die in die RVC blijven, hè, de Raad van Commissarissen... Eh, wordt Wang totaal uitgeschakeld. Het, het, wordt helemaal niets met hem. En ja, Damstee, de advocaat gisteren, maakte dat ook heel duidelijk in de zaak. Het is nu allemaal uitgesteld tot maandag. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren, maar... Ik vrees dat meneer Wang het onderspit. Ja, nou dat zou wel goed kunnen. Wat kwam je nog meer tegen in de krant, Henny? laat Videoref de duels op afstand volgen. Eh, eh, hoe, hoe, moet ik dit nu weer interpreteren? Eh, om te voorkomen dat de videoscheidsrechter slachtoffer wordt van hooligans... moet de functionaris niet langer vanuit een busje bij het stadion de wedstrijd volgen... maar op afstand. Nou ja, zeg. Waar zijn we, in wat voor maatschappij leven we? Joh? <laughs> KNVB, de maffia, die... nou ja. ik, ik, mag het niet meer zeggen, geloof ik. Weet ik veel. Jij mag alles zeggen, Henny. Oké. Ik heb gisteravond wel genoten van een oud Ajaxiet, Ella Azouzi. Want die scoorde bij Sparta daar eventjes een, eh, een hat-trick. Ongelooflijk, hè? Het zal, Henny. Ik heb niet gezien. Ik, Jongens, weet, ik kan er niet over worden. Je, je, moet een sportprogramma presenteren. Je kijkt niet eens naar Sparta. Nee, ik had andere... S P A R je, hebt het, je hebt het over voetbal. Ja, is een, genoeg. Nog een bronfiets, Sparta. had de geven bij HC, Henny. Dus, uh... Ja, ja, ja. Nou, Zoals je weet, Henny, had ik wat anders in mijn hoofd. Ja, dat is waar. Nou, het is heel goed afgelopen gelukkig. En daar zijn we allemaal heel blij mee. Hè? Zo is het. Ja. Larsson, een typische Ajax-voetballer met die dribbles. Dat denk ik ook. Ja, zeker. Ajax speelde waardig. Maar, het is natuurlijk eigenlijk een middenvelder. En daar hebben we de twintig van. <laughs> Ja, altijd, een eh, altijd een Nee, dat is zo. En scorend niveau, hè? Dan het handbal, jongens. Die meiden, dat is toch onvoorstelbaar? dat is top, hè? Dat is echt weer eens een leuke opsteker, vind ik, eh, in, in, in, het Nederland sportland. Hè? Maar Zoals halve finale, jij ziet nog wel eens handbal, Joop. Maar dit is natuurlijk van een extreem niveau, hè, wat ze nu hebben. Jazeker, en als je dan nou ook leest dat, uh, dat echte kenners uit, uit onder andere Zweden en Denemarken... want daar is het echt een, een, een wereldsport eh, eh, zeggen dat het, het Nederlands handbal het handbal van de toekomst is... dan ben je hier gewoon goed bezig. Het wordt gecoacht door een Deense. En die is dan eh, zaterdag, zal zij echt geen Deense zijn. Dan neem dat van mij aan. <laughs> Leuk stap, hè? <laughs> ja, ja, ja. Nou, en dan nog even naar Max stappen. Ja. Want de geruchten blijven rondzingen. De plek naast Rosberg is nog steeds vrij. Nee, volgens mij nou. hebben ze Bottas gecontracteerd. Ja, dus ja, Bottas, Bottas, die moet vervangen worden door een goeie. Ja, eh, eh, een jongen met potentie in ieder geval. En die hebben ze nog niet. Nee, daarom. Maar ik heb meteen al gezegd, daar moet Verstappen naartoe. Dan heeft hij de beste auto met de beste coureur... en dan wordt hij gewoon keihard volgend jaar wereldkampioen. Ja, niet alleen volgend jaar. Nee, volgend jaar alle, meteen al. Ja. maar het kost gewoon te veel om hem weg te kopen bij Red Bull. Dat, gaat niet gebeuren. Ja, ja, ja, ik weet niet wat het Mercedes waard is. Daar gaat het om. Heeft Mercedes eh, er geld voor over om hem te halen? en dan hebben ze volgend jaar weer een wereldkampioen. en dan wordt het dus een grote strijd tussen Hamilton en, en eh, Verstappen, denk ik wel. Verstappen wint dat, ja. Verstappen wint dat. Nou, Hamilton is geen lievertje. Dat, dat weet ik niet. Maar goed, eh, ik, ik, denk dat het niet zo ver komt. Ik denk dat hij gewoon lekker bij Red Bull blijft. En de regels gaan veranderen. De auto's komen nog dichter bij elkaar. Ja, ik, ik, ik zie hem bij Red Bull nog wel gewoon... Ecclestone heeft ook gezegd... Ehm, dat hij ook in, in deze Red Bull gewoon de kans heeft om wereldkampioen te worden. Want eh, Red Bull is er ontzettend aan het ontwikkelen. En Mercedes is eigenlijk min of meer aan het consolideren. Die, die, ja, die zullen ook wel verder ontwikkelen. Maar Red Bull, daar, daar, daar zit gewoon veel meer druk achter om dat te, te moeten kunnen presteren. Ja. ja. Jij had laatst ook een verhaal over het circuit. Dat de prins iets eh, wil uitbreiden. Was dat? Nou, hij, wil er niet, hij heeft in ieder geval gelobbyd bij, uh, bij Ecclestone... Om, om de Grand Prix in Zandvoort weer terug te krijgen. Maar er zijn een heleboel plannen voor het circuit. Eh, er moet er een hele grote businessruimte eh, komen. Er moeten hotels komen. Er moeten hospitality units komen. maar dat hangt en staat, denk ik, bij een Grand Prix in, in Zandvoort. Hm. Anders heb je daar niks van. Maar ik hoorde ook dat samen met Franco Jean eh, eens in de zoveel jaar hier. ja, dus utopie denk ik hoor. Toch? Ja, denk het wel. Mm -hmm. Franco-Jean wil het ook. Denk erom. Ja. De Belgen die zijn misschien nog gekker dan de Nederlanders. Belgen hebben nu geen, geen Max Verstappen natuurlijk. En dat is, dat is in ons voordeel. Maar eh, Jean is een heel mooi circuit, denk erom. Oh. En Nederlanders weten te vinden. Want ik geloof dat het grootste gedeelte van het publiek Nederlanders waren. Ja, ja, ja. ja. Hey, dan hebben we Nederlands wereldkampioen Dammen. Er waren twee Nederlanders die de finale speelden. was trouwens een leuk evenement. Ze hadden dat goed opgezet. Ja, dat was eh, mooi eh, gedaan. Het niveau was waardeloos natuurlijk. Want die gozer maakte een gigantische fout in die <laughs> laatste wedstrijd. Maar het is wel leuk natuurlijk. Ik herinner me nog dokter Max Euwe nou, dat is wel heel... Dat is een schaker, Maar dat is een schaker ook Oh ja, dat is een schaker. Maar Harm Wiersma. Harm Wiersma, ja. Viel nog in slaap in de trein. Ja, die viel in slaap in de trein, ja. Dat is een soort eh, het vogelpoepje van eh, Hilbert van der Duiven. Dat is dat idee. En dan wil ik graag jullie eh, mening over het Crazy Circus Darts. Wat wil je weten, Henning? Nou ja, Pelly heeft de deuren weer geopend... voor het grootste circus van het jaar. Op de WK gooien de darters met geweldige precisie... te midden van één grote chaos. Mooie kop in het AD. Ja, en terecht denk ik. Want het is ook inderdaad één grote chaos. En je ziet tegenwoordig spelers ook veel vaker met een, met een oortje inspelen... om dat geluid tegen te houden. Ja, want het is enorm, hè? Ja, dat is gigantisch. Dat je er nog kan, eh, kan eh, concentreren... Want het is een concentratiesport, denk ik erom hoor. En ik heb gisteren eentje gezien. Die gooide zo waanzinnig snel. Dat is ongelooflijk. Pak, pak, pak. En regelmatig 180, hè? Niet normaal. dat is niet normaal. Het tempo zit er goed in de laatste tijd. Het laatste ik, ik, nou- vraag me een beetje af waar de Aziaten blijven in die dartsport. Dat zijn toch mensen die eh, ja, en, en precisie en dat soort dingen, hè, finesse. Ja, want ze komen ook in het snoeker op, hè? Ja. En eh, daar, ik heb het gevoel van, daar gaat natuurlijk iets gebeuren. Hè? Want eh, ik, ik bedoel, het is, het is hartstikke leuk om naar te kijken. Het is één groot feest en zo. En, en ik vind het razend knap. Maar dat is iets waarvan ik de hele tijd denk, hoe, hoe kan dat? Waar blijven die? Het is, het is heel knap wat je zegt, inderdaad. Maar is het een sport? Vraagteken? Ja, maar ja, dat, dat wordt van, van alles gezegd. Is, eh, het is, eh, ik bedoel, dammen hebben we het net over. maar eh, goed, het is een denk denksport. Ja, ja. zo moet je het ook benoemen, denk ik, dan uiteindelijk. verschillende soorten sport. dus je hebt hele fysieke sporten. Maar is, is, hij bijvoorbeeld, dan praat natuurlijk over Michael is hij terecht eh, niet genomineerd voor Sportman van het Jaar in Nederland. Ja, dat, dat weet ik niet. Want ik, ik denk dat die jongen er net zoveel tijd in steekt als elke andere sportman. En misschien nog wel meer. Ja, Als je urenlang staat te oefenen op zo'n dartboard. Want anders kom je niet zover. Absoluut niet. Ja, dat eh, is gewoon... Uh, dat reglementen, jongens. En de reglementen, daar, horen, daar hoort de sport niet in. Dat is heel simpel. Waar ik mee wil afsluiten is dat eh, onze vriendjes van de KNVB... en dat is vorige <laughs> week door de door de Telegraaf is dat opengelegd. Geweldig verhaal over dat bedrijf BTSW. Ja. Dat is nogal wat, hè? Eh. Met eh, Hans Verbreukelen en noem ze allemaal maar op. De KNVB heeft alle verstrekte opdrachten aan BTSW voorlopig stopgezet. Ze hm. kunnen dus wel beslissingen nemen daar. <laughs> directeur Jean-Paul Decosso van de Voetbalbond besloot hiertoe... na een bespreking met directeur Rini Stoutjesdijk... van het in opspraak geraakte Bureau voor Coaching en Psychologische Hulpverlening. Technisch directeur Hans van Breukelen van de KNVB onderhoudt nauwe banden met BTSW en de directeur... en gaf het bedrijf enkele opdrachten bij de Voetbalbond. Over nepotisme gesproken. Ja. zelfverrijking. En... Ja, zo gaat het dus. Ja. Maar, sorry dat ik het zeg, maar dan kom ik toch weer op het voetbal. Het is niet alleen bij de KNVB, maar het is bij de FIFA en de UEFA precies hetzelfde. En niet alleen, ook die andere wereldbonden. Ja rijker, rijker, rijker worden. Graaien, graaien, graaien. De bond heeft Stoutjesdijk geadviseerd een extern onderzoek te laten verrichten... naar de integriteit van BTSW. Als het nodig is, zullen wij zo'n extern onderzoek laten uitschrijven... laat Stoutjesdijk weten. Hij zegt begrip te hebben voor het besluit van de KNVB... om de opdrachten tijdelijk stil te leggen. Die opdrachten behelzen coaching van het jeugdteam, van het damesteam... Eh, van Breukelen schrijft boeken samen met die Stoutjesdijk... Eh, het is een, grote, smerige, vieze wereld, jongens. Absoluut. Nou, dat gezegd hebbende denk ik dat we <laughs> overgaan naar leuke muziek. Gezellige muziek, toch? Wat heb je Nou ja, ik heb het een beetje het, kerstfeertje. Ja, het is niet helemaal een kerstnummer. Eh, we gaan even naar de, de Wild Side. Eh, Walk on the Wild Side, Blue Reed. Vind ik een geweldig nummer. Uh, kunnen de mensen ook even bij komen thuis van het schokkende nieuws... dat ja, dammen en, schaken, dat ja, zijn niet echt sporten.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 Het past eh, prima in het, uh, in het kerstsfeertje, vind ik zelf. toch? toch? Laat, hoor. Ja. Hij is helaas niet meer overleden, Lou Reed. Ik hoor jullie niet. Ja, wij moeten eh, contact maken met onze Engelse correspondent. Ja. Brian Toey. Maar ehm, heb jij zijn nummer, Show? Nee, nee, helaas. nee, ik, hij hoort niet tot mijn Facebook-vriendjes, helaas nog. Ja, dat is <laughs> Kan draaien. Misschien kunnen jullie het even hebben over een schaatser die onder de 12 minuten reed, jongen. Nee, niet, eh, Jos begon erover. Ja, ja Jos begon erover. Maar ik begrijp ook niet, nog niet helemaal, eh, Jos, eh, waar het over gaat. Ik heb, ik heb heel, heel vluchtig een, een artikel gelezen over een schaatser. Ik ben zijn, ja, helaas, ik ben zijn naam kwijt. Maar die heeft 12.39 gereden op de 10 kilometer. En dat schijnt een absoluut record te zijn. is dat dan waarschijnlijk voor laaglandbanen dan. Dat, dat, dat zou kunnen. Ja. nogmaals, ik uh, blijf een beetje in eh, gebreken met deze deze Volgens mij is, eh, is het wereldrecord op 10 kilometer hoog. Net even kort onder de 12 minuten. Ja, nee, dat is een laag oh. record. Maar ik heb geen idee wie dat geweest zou zijn. er staat mij iets bij van een zekere bloemen, maar... Ik ja, oh, dat is Canadees. Ja. ja, Nederlandse jongen die naar Canada is gegaan. Canadees. En wereldkampioen is geworden. Ja, ja. Ja, ja. Oh, en dat, uh, maar ja, goed, dat is dan een speciale baan. En er werd gezegd 12,39 is een absoluut record voor, eh, voor, voor, deze baan. Dus, eh, ja, ja. is een laaglandbaan, dat kan als niet anders. Maar god, zelfs 12,39 op 10 kilometer rijden. Zeg maar, god, wat een snelheid. Dat <laughs> is toch niet geloven? Ja, ik, ik heb het hier, jongens. Het, ehm, Ted Jan Bloemen, mhm. die heeft bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City... een nieuw wereldrecord geschaatst op de 10 kilometer. Dat is een hooglandbaan. Dat is een hooglandbaan. Hij eh, klokte in de voorlaatste rit in de Utah Olympic Oval 12.36.30. Vijf seconden sneller dan de toptijd die Kramer, onze Sven Kramer, in 10 maart 2007 eh, neerzette. Dankjewel. 1241. Jongens, waar ik me verheug is dat er in Nederland dus twee weken winterstop is. Maar in Engeland is wel bijna iedere dag een wedstrijd, toch? Fantastisch. En ja, er is er maar één die alles weet over het Engelse voetbal. En dat is onze man in Londen, Brian Toey. Brian, good morning. Good morning, Henny. Good morning, Sanford. How are you? <laughs> Good morning. <laughs> Luckily enough, we have people here that speak English. So good, I, am out of it, and uh, Jos and Ron take over, yeah? <laughs> okay, Jos and Ron. Good morning, morning, Brian. How's life, right? Ah, no complaints, to be truthful. You know, getting ready for a good weekend's football. Big okay. teams playing. So what's, um, what's special do you have to report about the English football uh, over the weekend, the coming weekend? Everton beat Arsenal. Oh, Everton oh, beat Arsenal, game. right. So good, good, game. give us some info. At last, uh, he, he got the team going. The, the support got behind the team. They kept going, and in the last five minutes, uh, this new player they have bought from um, uh, Swansea, the Welsh fullback, Williams, scored a beautiful goal. Uh, now, the next thing, of course, next Monday, they play Liverpool ah. in Goodison, and that's it, the local derby. Right. Um, what do you expect from there then? I I really expect a draw. Liverpool, they, they yeah they have good results, and then it seems to go again. They have a problem with their goalkeeper. Uh, they don't mm-hmm. have a very strong squad. They have lots okay. of injuries, and I think after winning um, against Arsenal, Everton should be good enough to at least at least get a draw. Well, let's but, certainly hope so. And, um, well, I wish them all the best of luck. But I think Ever Everton uh, is is playing a better game than Liverpool lately, isn't it? Well, yes, you know they they they they're getting stronger. Yeah, it's just I I don't, I don't know. They just uh, Lukaku's a bit of a disappointment this season. They lost this their forward uh, Belisi, the the Congolese player they bought last summer, a great winger they're trying to make some arrangement to get, take uh, Memphis. Uh, uh, the, the he will go. He will go, Brian. I, yeah. I, I can tell you that he will be the new player uh, of Everton. Oh yeah, okay. Yeah. They'll take him on loan, I suppose, and maybe yeah. with an option to buy. Mm -hmm. uh, it's a good they'll idea. Have to, they'll have to, I suppose, maybe get someone in the back line. They sold this young lad Stones to Manchester City. Yeah, but Brian, listen. When when when a trainer comes from another club and he is there. He has to build up. You saw it with Frank, Frank de Boer. He got uh, 20 players of 30 plus. And then I, it's I, not I, possible. but but Ronald will, will succeed, I tell you. Henny, I, I think he will. I have great faith in him as well. But look, all, all every club above him have also had the same problem. Yeah. Uh, Conte and Chelsea, yeah. who are playing, who are playing on uh, the first game on, on, on Saturday, and Gentlemen, they can go nine points clear in the Premiership. Yeah. It will you know, not happen. He, he, has just. Will it happen? He's playing against Crystal Palace. Will not happen. Um, well, it'll be interesting. I, I, I, I, cannot, I cannot see Crystal Palace beating them. And then you have Manchester City play Arsenal. Uh-huh. Interesting. Which is another big game. Mm-hmm. So you could end up with, with uh, Chelsea going into the Christmas period, you know, eight, yeah nine points ahead of everyone, yeah. which is incredible. And you... Conte has only, has only come into the Premiership uh, in August. It's, uh, you know, he, he was, he was their, um, the Italian manager in France, mm-hmm. and then he came across and <coughs> he's, he's doing fantastic. He's got his players going. Hazard is playing top. Uh, Diego Costa is playing fantastic. Mm-hmm. And this chap that he bought, I think this is the key of it all, and he was also part of the Leicester setup, Kante, a, French player, a defensive midfield player. Mm-hmm. He possibly is the unsung hero of the Premiership. He's, he's if you watch him, gentlemen, playing, he, he, he's, he's very laid back. He, he, you wouldn't think much of him, but he cuts everything, makes it simple, and cuts the angles, and no passes can be made. I'm sorry, I didn't get it. Uh, which uh, which team is he playing with? He plays for Chelsea. Kante. Chelsea. Okay. Yeah, he's he's a French lad. Yeah. And Golo Kante. He played the last season by Leicester. Correct. Correct. Excellent okay. player. Yeah. excellent. Possibly the possibly the best player in the Premiership at the moment. He was a star player last season for Leicester, yeah. and uh, yeah. Chelsea bought him off because Correct. he's a very good player. Every pass Correct. he gets it, he passes it to the offensive players, he, and they score he, about it almost every time. He, in the meantime, uh, Brian, you people there on those islands, save our our holidays because we have nothing here, and you have almost every day a beautiful every day. day every day it goes on. Christmas period, there'll be um, between Christmas and the New Year, each team will probably play something like three games over ten. days. Oh, fantastic! Great, great. good stuff, it, right? Eh? It is, you know, it, it is. It's very exciting, and it, it is it is a very important part of the season. Yeah, when nice. you come out between Christmas and yep. then there's a period around Easter, and uh-huh. these are important parts, uh, you know, as regards the the the the, the running towards the who's going to be champion. Yeah, but in Holland, uh, every everybody, all the teams, they need a break after the extremely uh, hard efforts they made over the last couple of months to at least uh, do something in football. So they need a break of two or three weeks. And I think no, they're going to start in the middle of January again. So uh, yeah. that's what I like about the English guys. They, you just keep on going. No bullshit, keep just keep on, going. Yeah. It's good. I, I think so, gentlemen. I mean, they're professional footballers. They're young men. They're highly fit. You know, yeah. I mean, when I was playing, I played three or four games a week, no problem. No, yeah, but you know, last night Ajax played against the first uh, divisionist and they lost 1 2. And why? Because all the players got the, the, the, the, the head uh, players, you know, they got arrested because they have an important match on Sunday. Yeah. And, uh, and so they were all young ones in this team and they yeah. lost. So, I mean, why can't you play two games in one week? What is it? I don't. I don't. We don't understand it. Like tennis players. Oh, for instance. Yeah. Yeah, yeah, and tennis or dart players. <laughs> yeah. I, I, I, know the dart players or something. uh, no, no, but but to get back to that, and what we start talking there about is, is salaries and how how they're treated these football players. But incredible, they're spoiled. Spoiled. Listen to this, okay? Yeah. Uh, I, I I was talking to a chap this morning. No, Oscar he wouldn't be the biggest name Chelsea have. He's a Brazilian lad. He's he's 25, 26 years of age, and he's wanted by a Chinese team in Shanghai. Mm-hmm. They're offering him four hundred thousand pounds per week. <laughs> I mean, work that out, gentlemen. Hey, Brian, oh, do you mean Oscar? Oscar. Yeah, do you mean Oscar? Yeah, he's been substituted yeah, yeah. by Chelsea now. That's not, yeah, and that's not too bad half the money is being put up by the, the officials of the city. It's crazy. They want to promote Shanghai. What'd so you... we, we just, the discussion went on. And then there's another team, Hebe. Um, Hebe is probably the city. China Fortune is the name of the club. And they want to offer uh, Alexis Chances of Arsenal 500,000 per week. I mean, it's crazy, these sort of figures here. And this is the Chinese. They're just about coming into the situation. Yeah. They want to promote their game. Yeah, yeah it's big business sports, you know. And, and, Incredible. And but it's incredible. Yeah. Absolutely. But anyway, incredible. we're looking forward to an, uh, uh, uh some wonderful weeks here with English football, isn't it? Oh, yes. Yeah, yeah, yeah. yeah. We, we have some good games coming up. Um, but this weekend, concentrating, gentlemen, we'll, we'll, uh, yeah. we'll discuss the other games as we go along where that'll be the 17th, 18th, 19th. And then we'll have games before Christmas. We'll have games on Boxing Day, which is the day after Christmas. Yeah. He'd probably call it the second Christmas. Yeah. Then we're into the new year. We'll have another two games in around the new year. Great. Gentlemen, get, get ready Great. for the feast of, of good the football. feast of good football. Okay, Brian. Well, thank you very much for this morning again, and uh, we'll, spe- gentlemen. we'll speak to you next week. We will. We'll have a discussion before Christmas. Be okay, good. Brian. Okay, Brian. You Thank you very much. Bye-bye. Have a nice one. Brian, you know Kim? Sorry? You know Kim? Kim? Kim? Yeah. N no. No, she, she watched the English football and she went wild. Okay. <laughs> Be good. Bye-bye. Okay, cheers, Brian. Cheers. Bye-bye, she by. let op de tijd, luisteraars, want eh, we gaan weer razendsnel door het tweede uur heen. We gaan eh, snel weer naar de uitzending, want we hebben een, eh, een telefoongast, Henny. Ja, want we hebben nogal wat nieuws gebracht vandaag in de uitzending. En we hebben nu Jolam Pauw aan de telefoon. Jolam, jij bent gisteravond een van de, van de mannen geweest... die voor een heel team van 28 spelers de boel heeft begeleid. Wat, wat, wat, wat is je mening over de avond? Uh, ook van de ALV op HC. Ja. Ja, het was... Ehm, een uh, eh, AOV op HFC, dat, is, eh, dat, eh, duurt, dat duurt altijd best wel eventjes. Dat is traditiegetrouw niet in een uurtje voorbij. <laughs> dus we hebben van, volgens mij was het kwart voor acht tot een uurtje of twaalf gezeten. En ehm, er is enorm veel besproken. Er zijn maar ook heel veel goede vragen gekomen vanuit alle leden. En eh, betreft eh, van alles. Eh, we hebben het heel even gehad over de kunstgrasvelden. We hebben het gehad over de, over de, de andere kwesties binnen HFC die lopen. Ehm, waaronder natuurlijk het licentiebeleid van de KNVB. En hoe daaraan te voldoen. En het vervelende is dat we nu een beetje voor de keuze stonden van gaan we met het licentiebeleid akkoord of niet. En als je niet akkoord gaat dan loop je tegen puntenmindering aan. En in de toekomst eh, eh, andere straffen waarvan ik niet precies weet welke die dat zouden kunnen worden. En ga je eh, wel akkoord, dan betekent dat dat een, een, financiële kwestie wordt. Want dan moet je acht contractspelers aannemen. En volgend jaar worden dat er dan dertien. is maar wat, hè? En dat, dat is financieel best wel een flinke ehm, flinke onverwachte extra op de begroting. Dus dat is, eh, dat is ook kijken hoe, dat op te lossen valt. Eh, daarmee is gisteren besloten om te kijken als het binnen bepaalde financiële... Ehm, eh, ja, als, als een bestuur heeft in principe binnen een bepaalde financiële ruimte om een budget, binnen een financiële budget, een ruimte om daarmee aan de slag te gaan en om te kijken of het haalbaar is. Ja. Nou, ik vind het een verstandig besluit, Johan. Ja, ik, eh, ik hoop dat het ook eh, kan zorgen dat, het, dat dan niet te lang wordt tegenaan gekeken van we redden het wel, we redden het wel en toch niet. Maar in principe zou, met de begroting die we hadden, zouden we zonder moeite zes contractspelers kunnen aannemen. En de laatste twee moet dan dus even geschoven worden binnen het bestaande budget voor de selectie. Maar het is een sportief besluit geweest en dat is wel het goede nieuws, denk ik. Ja, ja nou, er is de afgelopen jaren enorm geïnvesteerd natuurlijk ook in zowel de jeugd als de selectie. Ehm, sommige mensen hebben wel eens het idee van ja, er wordt alleen maar aandacht besteed aan de selectie. Maar de kracht ligt ook wel dat de jeugd zo enorm gegroeid is binnen AFC. Uh, eh, qua niveau en qua aantal spelers. Ehm, alleen eh, het is zonde om dan inderdaad eh, in één keer te zeggen van al die investeringen en dingen laten we gaan varen voor... zonder dat we echt goed weten of we het financieel kunnen redden. Ehm, en dat gaan we dus gewoon eerst proberen, want je kan altijd nog je licentie intrekken en vertrekken naar een vijfde klas en opnieuw beginnen. En in die tijd zouden we liever een sportieve oplossing vinden door eh, te zorgen dat we in ieder geval teams hebben die op hoog niveau eh, aansluiten. En, eh, nou ja, dat lijkt me ook, want zaterdag heen. die weg is gewoon ooit ingezet. En we zijn niet voor niks regionaal opleidingsclub. Dus ja, dat is, er zijn allerlei facetten hangen eraan vast... dat als je dat allemaal gaat opgeven... dat zou eeuwig zonde zijn. Ja. Het zou ook wel eens andersom kunnen gaan, Jolan. Want we hebben natuurlijk bij HFC, je hebt het net al gezegd... Eh, eh, eh, ook veel geld gestopt in de jeugdopleiding. En dat heeft tot gevolg dat er heel veel talent loopt binnen de club. En als dat talent nou kan doorstromen... en die spelers die door een trainer worden meegebracht... en die niet goed zijn eruit gegooid worden... <laughs> dan zou je wel eens omhoog kunnen in plaats van naar, naar beneden. Eh, ja, nee, de, de jeugd is zeker, maakt zeker een groei door. Ehm, ik heb zelf heb ik in de jeugd gezeten in zowel selectieteams als niet-selectieteams. Ik heb ehm, even met het eerste en tweede gespeeld. Eh, ben ook nog naar een andere club geweest. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat het moment dat ik uit de jeugd kwam... Eh, eh, toen acteerde tweede ook op hoog niveau. En eh, dat is best wel een stap. Ondanks dat sommige jongens, en ik was echt niet het meest talentvolle uit de jeugd. ik speelde met Bartje Nelis, nou die jongen die kon echt lekker voetballen. Maar ook die jongens hadden echt wel een beetje in het begin best wel moeite om die aansluiting. En, en daarom was het zo... is het eigenlijk wel goed dat het zaterdag 1 misschien een heel nieuw leven in, uh, krijgt om die, die, die echte doorstroom, die extra stap daarin te zetten. Want het, het grootste verschil is gewoon, en dat merkte ook wel als er dan A-junioren meededen, dat die gewoon op heel veel fronten toch afgetroefd werden. Technisch of tactisch zat het vaak wel goed, maar dan fysiek of, of slimmigheid of eh, een trapje krijgen. En daar, daar moeten ze dan onwijs aan wennen, want in de jeugd uh, gebeurt dat op een heel ander niveau dan op professioneel niveau. Die, die jongens zijn gewoon handiger en er zitten veel ex-BVO'ers. Eh, eh, en het is natuurlijk eigenlijk nog steeds amateur, tweede divisie. Dus, dus er zitten veel echt BVO'ers. Ja, en die gasten zijn zoveel handiger en slimmer. Dus dan zou het heel mooi zijn als er inderdaad ook nog een soort van eh, mogelijk tussensprong zijn. Je hebt natuurlijk talenten die het wel redden. Maar dat zijn er denk ik niet heel veel. En het zou mooi zijn als ze dan nog een paar jaar echt klaargestampt worden. Met wat oudere jongens die uh, wegvallen uit het eerste tweede om, om die stap te maken naar het eerste tweede. Ja. Maar eigenlijk eh, jouw eindconclusie van de avond, die was dus positief. Ja, nou, ik, ehm, er komt nog een extra eh, vergadering en daar gaan we dus, eh, er komt nog wat meer informatie. We gaan nog kijken hoe we andere dingen kunnen inmeten. De, de, instelling die ik positief vind is dat we het niet zomaar ehm, moeten laten vallen waar we staan. de, instelling, de insteek is wel ook van, ja jongens, we hebben heel veel overige seniorenteams en die die zijn ook hartstikke belangrijk voor de club. En eh, er mag ook wel gebeuren, wat gebeuren aan andere randzaken dan eh, het eerste en tweede. En heel belangrijke daarvan is bijvoorbeeld clubhuis. Of, nou, en die moeten zeker niet ehm, eh, wijken voor het, eerste tweede. Dus ik ben ook wel ondanks dat het al niet een geweldig budget is om in deze klasse te, te acteren voor het eerste, is het goed dat we dan zeggen van tot, dit, tot dit bedrag kun je ermee spelen. En daarbuiten eh, gaat het gewoon niet lukken. Want er zijn nog allerlei andere zaken die betaald moeten worden, geregeld moeten worden. Eh, maar het is wel goed dat, ehm, eh, of in ieder geval de, de, de ik, het vertrouwen ehm, zit er denk ik nog wel. Eh, leden die zijn niet allemaal even goed geïnformeerd geweest. Eh, of dat nou door bestuur komt omdat ze zelf de stukken niet goed hebben doorgelezen. Dat was wel duidelijk op zijn avond. En dan hoop ik alleen dat de volgende keer niet eerst vier uur <laughs> erover moeten hebben... voordat iedereen op, weer even op de hoogte is. <laughs> we, gaan, eh, we gaan het hebben over de leuke dingen, Jolan. Ja, ja. Het nou, bibbertoernooi. Daar ben jij ook een grote organisator in, hè? Met je team. Nou... Nou, wij, wij, wij, ik organiseer het dan niet zelf. Die, uh, ik zit meer voor de jeugdfeesten. Uh, maar um, ehm, Bibbertoernooi wordt altijd fantastisch georganiseerd door een groepje. En uh, daar hebben we allemaal wel weer echt zin in. Het is even vroeg, 9 uur op AFC. Maar het is het altijd weer waard. En ja, dat eh, wordt echt weer een fantastisch toernooi. Ja, het bibbertoernooi is voorafgaand aan de wedstrijd eh, van het eerste van AFC tegen de Oud Internationals. Nee, ik moet zeggen, de, de, niet het eerste, want dat is niet meer. Maar op 7 januari ehm, dit voor de luisteraar natuurlijk. En uh, dat bibbertoernooi is prachtig, want al die teams zijn verkleed. Zeker. sommigen gaan in smoking, en sommigen gaan als meisje. En sommigen, hè, maar hoe gaan jullie, Johan? Nou, we zijn al een keer geweest als het EK-team eh, e 88. <laughs> Eh, compleet met eh, iedereen in zijn rol. Met Van Wouters tot aan uh, Rijkaard tot aan... die hadden we allemaal. met, met de smink en alles erop en eraan. Ehm, er is geopperd om nu als die manschap te gaan. Maar <laughs> we zijn nog een beetje aan het rondkijken wat voor mogelijkheden er zijn. we hebben in ieder geval genoeg ideeën. Dus laat het een verrassing blijven. Leuk. Wel altijd leuk, hè? Ja, dat wordt weer heel gezellig. Dat, eh, en daarna lekker die wedstrijd kijken en dan nog een feestje wat eh, ook altijd erg goed eh, gaat. dat is, de grootste nieuwjaarsreceptie van Nederland, toch? Nou, het is in ieder geval de leukste. Ja, <laughs> dat klinkt goed. Jolam, dankjewel. Helemaal goed, Joram. Ja, Bedankt. goedendag, succes. Oké, okay, hoi. tot eh, reclame, Niels en reclame weer voorbij komen, eh, mannen. Dus, eh, dan gaan we het mooi even afronden, denk ik, Henny. Wel een man van de tijd, hè, die Charles? Ja, nou, terecht, terecht. Hij heeft vandaag niet eens een zoon gedraaid. Nee. Nee, nee, nee, dat is er niet van gekomen. Hij heeft niet nou, mm, gedraaid. Volgende week misschien. Hel, is op vakantie, Henny. Dus, hij heeft zelfs mijn muziek niet gedraaid. Nou ja, Henny, het is ongelooflijk. We hebben daar vandaag geprobeerd veel aandacht te besteden aan de sport in Zandvoort. Dankzij Joop van Nes en uh, Jaap van der Meij. Die zitten hier nog steeds. Morgen die belangrijke wedstrijd, Eerst om zes uur dus, die oud-internationals noem ik ze maar. Eh, die gaan basketballen. En dan om uh, eh, over, over zeven gaat het eerste spelen. En als ze die winnen, dan blijft die kans voor het kampioenschap eh, bestaan. Ja, zeker. Wat Gelukkig jij, wel. ja, ik wil even Jaap vragen. Hoe kijk jij tegen die wedstrijd dan? hebben jullie extra getraind? Hebben jullie bepaalde dingen extra doorgenomen? is er iets extra's gebeurd? Nou, wat ik al zei, Apollo is een, is een jong team die erg eh, technisch is met de bal. Dus we probeerden gewoon eh, op te oefenen met de verdedigen. Dat we het eh, niet voorbij laten gaan. De bal goed rond te laten gaan in de aanval. En ze zijn maar ook sneller dan ons. Want we hebben een aantal spelers die boven de 45 zijn. Dus de tempo zit er dan niet echt in. man man ook niet meer natuurlijk? Mm, nee, niet echt. Kijk, ik ben nog jonger op leeftijd. Dus ik kan nog makkelijker mee om te pressen daarvoor. Maar we gaan het wel in de zonneverdediging beginnen dan kijken we vanaf daar aan. Want ze hebben ook waarschijnlijk heel goede schutters. Dus daar moeten we ook op inspelen hoe dat gaat. En maar je hebt geen antwoord gegeven op de vraag van Joop. Hebben jullie er extra voor getraind? Hebben jullie extra maatregelen genomen? Nee, wij trainen er eh, op elk team niet eh, extra op. Het ligt eraan, sommige teams zijn echt jonger. Dan moeten we daar echt op focussen op de verdediging. Maar echt extra op focussen op de training. Nee, dat hebben we niet gedaan. Maar wat, Apollo is niet eerst de beste ploeg. Dan hebben wij twee hele lange spelers. Eh, Ron van der Meij natuurlijk en Niels Krabberdam. Twee topscorers. Eh, Krabberdam was vorige week eh, goed voor 31 punten, hallo. Dat is nogal wat. Ja, dat is een beetje. En Van der Meij die had een beetje off-day, die maakte er maar 20. Maar, <laughs> tussen aanhalingstekens uiteraard. Ehm, hoe zit het met de lengte van Apollo? De lengte van Apollo, nou, de langste persoon is 1,92. Dus een beduidend kleiner dan bij ons. Wij hebben mensen van 2 meter 8, eh, 2 meter 5. En die zijn ook 2, meter breed. Dus dat eh, scheelt ook al in de, in de aanval. Ja. En eh, we zijn sterker, fysiek sterker. Alleen ik denk wat ik al zei, zijn wij wat iets minder technisch met de bal. Dus we moeten wel meer de ballen rondpassen dan met de bal zelf gaan dribbelen. Proberen langs te gaan. Echt als team met proberen het op te lossen. Wie is bij jullie coach? Bij ons coach, wij hebben een playing coach. Playingcoach is eh, coach die USA ook meespeelt. Dat is Peter Sterker. Dat is ons eh, veteraan, om het zo te zeggen. Vroeger ook eh, hoge basketbal. tactisch erg goed in orde. En ja, we vertrouwen gewoon op zijn inzicht. Dus? Gewoon, gewoon, winnen. Gewoon winnen. Zo is dat. Elke wedstrijd gewoon winnen. Dat doen we ook. Uh, dus we gaan we gewoon door. Maar dat ook, houdt ook in dat je tegen de topploeg eigenlijk, de eh, Amsterdam 5. Het vijfde team van Amsterdam, bedenk erom. Ja, maar dat is ook een joekel van een vereniging. Het is een gigantische vereniging, maar dat zijn allemaal jongens die hebben hoog gebald. Eh, hebben veel balervaring, veel basketbalervaring. En eh, dat, dat, kan je ook, dat lees je echt aan ze af. Als je die wint, dan, dan moet je kampioen kunnen worden. Komt waarschijnlijk wel gelijk met, met, met Amsterdam uit. En dan ligt het aan het doelsaldo. ja, scoren kunnen ze. Ja, ja, en dan met name natuurlijk de twee lange heren. En als hij het op zijn heup heeft, gaat hij ook over de 10 punten. Dat eh, heeft je ook, ook zeker gelijk in. Horen jullie wat uh, Charles opgezet heeft al op je koptelefoon? Tralalalala, hoor ik. Mooi, dus, uh, nou mooie kerstmuziek. Moeten we meezingen? Of, eh? <laughs> Nee, het is voor jullie het seintje, mannen, dat jullie het eh, helaas moeten gaan afronden. Want twee uur, het gaat allemaal razendsnel voorbij. En eh, ja, de klok is weer onverbiddelijk, dus ik moet met muziek eindigen ook... vanwege de programmering in het programma. Dus, dus, dus voor jullie even de afsluiting dan. Nou, luisteraars, enorm bedankt voor het luisteren. Volgende week de laatste uitzending voor de feestdagen. Ik hoop dat u erbij bent, want we hebben weer drie gasten volgende week uit Zandvoort. Ja, we proberen in ieder geval. Eh, in ieder geval is Jasper Rasch aanwezig. De wielrenner eh, verslaggever. Studeert eh, journalistiek. Um, Vassenau, een lid van de sportraad. Eigenlijk de doener van de sportraad. En ik probeer in ieder geval om Francine van der Aar, de moeder van, hier te krijgen. Ook sportgek, ook sportraadlid en doet heel veel met sport in, in Noord-Holland heeft gaat nu ook, en dat is misschien wel een nieuwtje... een, eh, een basketbal, of een badmintondag houden... waarbij ook onze wethouder mee gaat doen. Die badminton ook op een laag niveau. En de twee kinderen die zijn dan ook aanwezig voor wedstrijden en demonstraties. Leuk. Mooi. Nou, en die... Eh, jij ook weer dank. Charlotte natuurlijk hè, voor de graag techniek. Gedaan, graag gedaan. En onze gasten van vandaag. En Jos was er natuurlijk ook nog. Ja, hartelijk dank. Dus, maar eh, geen Julien Claire met Hélène. Nee. Geen zoon van Charles. Nee. Helaas. Een beetje pechie gehad hebben. We gaan eh, volgende week maken we het weer goed, toch Henny? Fijn weekend. Dag. Dag allemaal. Ja, over volgende week is er wel uitzending dan. Eh, want het, eh, is er wel uitzending volgende week? Want, Ja, oh, ja, oh, er is, oh, oh ja, nog, ja oké. oké. Nou, tot dan. en stuur je allemaal fijn.